Jon van Kamp met het NOS Journaal. Het kabinet trekt ruim 100 miljoen euro uit voor de opleiding van personeel in verpleeghuizen. Dat blijkt uit de plannen die het kabinet presenteert op Prinsjesdag. Het geld wordt besteed aan extra opleidingen voor nieuw en bestaand personeel. Mensen komen op steeds latere leeftijd in verpleeghuizen en zijn dan vaak zieker. De zorg voor deze patiënten vergt meer van het personeel. Het kabinet hoopt met deze investering het leven van bewoners van verpleeghuizen aangenamer te maken. Eerder werd al bekend dat er extra geld komt om alle bewoners een uur extra dagbesteding te geven. Daarvoor trekt het kabinet 80 miljoen euro uit. Door een reeks fouten heeft de gemeente Amsterdam dit jaar 580.000 euro te veel betaald aan burgers en bedrijven. Een aantal facturen en vergoedingen is per ongeluk dubbel uitbetaald. Inmiddels is zo'n 200.000 euro door de ontvangers weer teruggestort. Volgens de accountantsdienst van de gemeente ligt de oorzaak bij een combinatie van menselijke fouten en onduidelijke instructies. De afgelopen jaren ging de gemeente meerdere keren de fout in met betalingen. Eind vorig jaar stelde de raad nog een enquête in naar de organisatie van de financiën. De evacuatie van de patiënten uit Vumedisch Centrum duurt zeker nog tot diep in de nacht. Volgens bestuursvoorzitter Wouter Bos is het een langdurig en heel intensief proces. Vooral doordat er maar twee liften werken. Die moeten handmatig bediend worden. Van de 339 patiënten zijn er inmiddels 63 geëvacueerd. Een groep van 64 patiënten is terug naar huis. De Tweede Kamer wil dat het minimumjeugdloon substantieel wordt verhoogd... zodat het meer in de pas loopt met het gewone minimumloon. Een motie van D66 kreeg steun van onder meer regeringspartij PvdA. Volgens D66 is het voor veel jongeren lastig om rond te komen van hun eerste salaris. De Kamer spoort minister Asscher nu aan om met concrete voorstellen te komen voor een verhoging. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10 en kan plaatselijk wat mist ontstaan.